7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Als een corona-app voldoet aan alle eisen... dan wil ruim de helft van de Nederlanders hem best installeren. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Vooral jongeren zien wel wat in een app... die waarschuwt als je bij een coronapatiënt in de buurt bent geweest. Er zijn ook Nederlanders die hem willen installeren als daar iets tegenover staat. Bijvoorbeeld dat mensen dan weer in grote groepen bij elkaar mogen komen... bijvoorbeeld op een verjaardag. Een krappe meerderheid van de Brabantse leden van het CDA is voor samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur. In een peiling onder de leden blijkt dat 56% voor samenwerking is. Op basis van de peiling zegt het provinciale CDA-bestuur dat zo'n coalitie alleen onder strenge voorwaarden kan doorgaan. De Brabantse fractieleden die nemen nu een besluit over de coalitie waarover al een principeakkoord op tafel ligt. Luchtvaartmaatschappij Air France moet de komende vijf jaar de CO2-uitstoot op binnenlandse vluchten met 50% terugdringen. Ook internationale vluchten moeten schoner. Dat zijn de eisen voor de lening van 7 miljard euro die het bedrijf krijgt van banken en de Franse staat. Die wil dat Air France de meest milieubewuste luchtvaartmaatschappij op aarde wordt. En de politie heeft een derde verdachte aangehouden vanwege de branden in zendmasten. Het gaat om een man van 30 uit Zwifterband. Hij wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten. Eerder werden al een andere man uit Zwifterband aangehouden en een man uit Groningen. De afgelopen weken waren er 20 branden bij zendmasten. Het weer vanochtend dag die begint met regen. Die trekt via het noorden weg. Vanmiddag is het grotendeels droog met ruimte voor de zon.